Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin... ontmoeten elkaar aanstaande vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska. Dat heeft Trump bekendgemaakt op zijn sociale medium Truth Social. Ook het Kremlin heeft het bevestigd. De twee presidenten spreken elkaar over de oorlog in Oekraïne... Meer details over de ontmoeting zijn niet bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2019 dat Trump en Poetin bij elkaar komen. De president van Azerbeidzjan en de premier van Armenië hebben in Washington een verklaring getekend... die een einde moet maken aan het conflict tussen beide landen dat al decennia lang duurt. Welke afspraken er zijn gemaakt is onduidelijk. De leiders geven in de verklaring aan dat ze in de toekomst bereid zijn om een vredesakkoord te tekenen. Belangrijk struikelpunt is een route door Armenië die Azerbeidzjan toegang moet geven tot een exclave van dat land. Ook president Trump zette zijn handtekening... en daardoor krijgt Amerika economisch toegang tot de regio. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is in de beroemde Mesquita... in de Spaanse stad Córdoba. Gisteravond brak er brand uit in de huidige kathedraal. Dat kwam waarschijnlijk door kortsluiting in een veegmachine in het gebouw. Niemand raakte gewond. De Mesquita was de belangrijkste moskee in het toenmalige Moorse Spanje. Vier astronauten zijn in een SpaceX-capsule vertrokken van het ruimtestation ISS naar de aarde. Twee Amerikanen, een Japanner en een Rus waren bijna vijf maanden in de ruimte om daar wetenschappelijke experimenten te doen. Waarschijnlijk duurt hun terugreis ongeveer 17 uur. Om hun landing te verzachten gaan er grote parachutes open. De bedoeling is dat de astronauten aankomen voor de kust van Californië. En vanaf daar zullen ze dan verder reizen met een boot. Het weer hier en daar kan het nevelig of mistig zijn. Het is droog bij 8 tot 12 graden. Overdag zon en wolken. Het wordt 20 tot 27 graden.